Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De noodhulp van de afgelopen dag in Gaza is verre van vlekkeloos verlopen. Toen een omstreden hulporganisatie voedsel uitdeelde in Rafah in het zuiden... kwamen daar duizenden mensen op af en ontstond er een chaotische situatie. Het Israëlische leger heeft daarbij schoten gelost. Volgens getuigen werden Palestijnen die afweken van een bepaalde route door het leger beschoten. Ook zouden veel mensen met lege handen naar huis zijn gegaan. De VN noemt de beelden van de hongerende Palestijnen in Gaza hartverscheurend. In Horen is de afgelopen avond een lichaam in het water gevonden. Rond 8 uur kreeg de politie de melding dat er iemand in het water was beland... waarna de politie en brandweer uitrukten met verschillende eenheden. Later bleek dat diegene was overleden. Op de plek waar het lichaam werd gevonden doet de politie onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Een huisbaas in Vught zou tonnen hebben verdiend door zijn huurders te bedriegen. De man berekende jarenlang te veel kosten voor service en energie. Hij is opgepakt en er is beslag gelegd op zijn bankrekeningen en auto's. Volgens de politie zou de man met zijn bedrog in totaal 800.000 euro hebben verdiend. De hoofdrolspelers van de nieuwe HBO-serie Harry Potter zijn bekendgemaakt. De jonge acteur Dominique McLaughlin gaat Harry Potter spelen. Hij speelt ook in de comediefilm Grow, die nog moet uitkomen. Meer dan 30.000 kinderen tussen de 9 en 11 jaar hebben auditie gedaan voor de hoofdrollen in Harry Potter. De producenten roemen het talent van de nieuwe hoofdrolspelers. Twee jaar geleden werd bekend dat er een nieuwe serie komt. Die is gebaseerd op de Harry Potter boeken. De opnames beginnen waarschijnlijk deze zomer. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig. Het koelt vannacht af naar 14 graden. Ook overdag eerst wolken en regen. In de middag droger en meer zon.